Mark Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de eigen integriteitsregels onderzoeken. Er wordt een werkgroep opgericht naar kritiek van een Europees anticorruptiebureau. Volgens het bureau houdt de Kamer nu niet genoeg in de gaten... of de parlementariërs de integriteitsregels wil naleven. Werd onder meer verwezen naar het appartement van D66-leider Pechtold... dat hij niet in het geschenkenregister van de Kamer had laten registreren. De president van Zuid-Soedan en de belangrijkste rebellenleider... hebben na twee dagen overleg een vredesovereenkomst getekend. Ze spreken onder meer af dat over drie dagen een wapenstilstand ingaat. Het akkoord moet een einde maken aan een bloedige burgeroorlog met 10.000 doden. Het is niet de eerste keer dat de strijdende partijen in Zuid-Soedan... een vredesakkoord hebben getekend, maar eerdere akkoorden werden steeds geschonden. De OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... mag voortaan bij onderzoek naar een aanval met chemische wapens... ook aanwijzen wie er verantwoordelijk was voor de aanval. 82 landen stemden voor een voorstel wat erover was gebracht door Groot-Brittannië. 24 stemden tegen, waaronder Rusland, Iran en Syrië. Tot nu toe mocht de OPCW alleen onderzoeken of er een aanval met chemische wapens was geweest. De UEFA heeft AC Milan voor twee jaar uitgesloten van Europees voetbal... omdat het de regels van Financial Fair Play heeft overtreden. De club kwam vorig jaar in Chinese handen. Er werd voor bijna 200 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht. Daar stonden slechts enkele tientallen miljoenen euro's aan inkomsten tegenover. Atalanta Bergamo neemt nu de plaats in van Milan in de Europa League... en hoeft nu één voorronde minder te spelen. Het weer... Het blijft droog en het is op veel plaatsen vrij zonnig.